Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische minister Gans van Defensie heeft aan de Amerikaanse minister Blinken van Buitenlandse Zaken gevraagd om eventuele sancties van de VS te heroverwegen. Hij noemt die een fout. De Amerikaanse regering heeft officieel nog niets bekendgemaakt over eventuele maatregelen. Volgens Amerikaanse en Israëlische media zou de VS sancties willen opleggen aan een Israëlisch legerbataljon vanwege het schenden van mensenrechten. Premier Netanyahu heeft daar fel op gereageerd hij zei dat hij zal vechten tegen iedereen die denkt sancties te kunnen opleggen aan een eenheid van het leger. Bij een autorace in Sri Lanka zijn zeven mensen om het leven gekomen. Een raceauto raakte van het parcours en reed het publiek in. Onder de doden zijn vier wedstrijdofficials en een meisje van acht. Twintig mensen raakten gewond. Van drie mensen is de toestand kritiek. De race was georganiseerd door de Militaire Academie van Sri Lanka. Tienduizenden toeschouwers waren daarbij aanwezig. Moet het ongeluk in Sri Lanka kon gebeuren wordt nog onderzocht. Feyenoord heeft de KNVB-beker gewonnen. In de eigen Kuip werd NEC met 1-0 verslagen. En in de finale die werd ontsierd door rook, door vuurwerk. Twee keer werd de wedstrijd stilgelegd omdat er te veel rook in het stadion was. Na de tweede onderbreking scoorde Feyenoorder Igor Pachayo het enige en het winnende doelpunt. Spits Minté kreeg nog rood voor een stevige overtreding... maar de bekerwinst van Feyenoord kwam niet meer in gevaar. Frenkie de Jong is tijdens de topper in de Spaanse voetbalcompetitie... tussen Real Madrid en Barcelona met een brancard van het veld gedragen. Hij raakte in een duel met Federico Valverde geblesseerd aan zijn rechter enkel. De Jong werd zichtbaar aangeslagen weggebracht. Hij lijkt een ernstige blessure te hebben. In hoeverre de Jongs deelname aan het EK in gevaar komt, is niet bekend.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 <laughs> betcha. Can't hide love, can't hide love. Well, I betcha. got I can't hide, yeah. You can't pretend there's nothing there. Girl, I look in your eyes, see you care. So why not stop? Try to run and hide.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 it's the glue. You're never gonna find a love like mine the way I'm getting down and dirty, baby. Now you're crying on my phone. You should have done that months ago. And now it's time for me to get, get, get, getting, getting down and dirty, baby.